Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Horst Seehofer leidt van bondskanselier Merkel. Hij vreest voor een breuk van de Christendemocratische Unie, zegt hij in de krant Die Welt. De CDU voor Merkel en de Bijse CSU vormen samen een unie. Wat Seehofer betreft is de tijd van protest light voorbij. Hij vindt het tijd een veto uit te spreken tegen het vluchtelingenbeleid van de bondskanselier. Na de nederlaag voor de Christendemocraten bij de deelstaatverkiezingen van afgelopen zondag... kun je niet zeggen dat alles bij het oude blijft, sint hij. Merkel zei gisteren niet van plan te zijn haar beleid aan te passen. Omar al-Shishani, de militair commandant van IS, is dood. Het Pentagon bevestigt zijn overlijden, maar wil niet prijsgeven hoe die kennis is verkregen. Hij raakte tien dagen geleden gewond bij een Amerikaanse luchtaanval. Gisteren meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten dat Shishani klinisch dood was en in een ziekenhuis in Raqqa lag. De lancering van de zonde ExoMars naar Mars is geslaagd. Bijna 12 uur na de start van de missie werd gisteravond het eerste signaal van de zonde opgevangen. Europa en Rusland hebben de zonde gezamenlijk gelanceerd vanuit Kazachstan. In 2003 mislukte de eerste poging van de Europese Ruimtevaartorganisatie om een vaartuig op de planeet te laten landen. In oktober moet ExoMars op Mars aankomen. Vorig jaar zijn 242 APK-keurmeesters op non-actief gesteld. Dat is een stijging van ruim 20% in een jaar tijd, schrijft het AD. Honderden garages raakten tijdelijk tijdelijk een APK-vergunning kwijt wegens missers bij het keuren. De stijging van het aantal keurmeesters dat tijdelijk geen APK mocht uitvoeren... komt volgens de RDW door strengere controles door de strengere controles. Wie bij steekproeven vaker op fouten wordt betrapt, kan rekenen op meer controles. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt, maar in het zuiden kunnen wat opklaringen voorkomen. Ook overdag overheerst de bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 8 tot lokaal 10 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.